8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leiding gaat morgen opnieuw in gesprek met president Mugabe. Het wordt de tweede ontmoeting sinds het leger afgelopen week de macht greep. Tijdens het gesprek zal vrijwel zeker worden onderhandeld over het aftreden van Mugabe. Dat gebeurt onder leiding van een katholieke priester. Eerder vandaag melden bronnen uit Mugabe's eigen partij al... dat hij morgen zal worden ontslagen als partijleider. Ook zijn vrouw Grace zal haar macht verliezen. Zij leidt nu nog de vrouwenafdeling van de partij. Mugabe zelf lijkt niet te willen wijken. Volgens zijn neef ziet hij zichzelf nog steeds als de legitieme president van Zimbabwe... en wil hij liever sterven dit nu in Parijs. Hij kondigde twee weken geleden vanuit Saoedi-Arabië zijn aftreden aan... omdat hij bang is dat hij in Libanon wordt vermoord. Maar president Aoun heeft zijn ontslag niet geaccepteerd. D66-leider Pechtold zegt dat hij het kabinet, ook zijn eigen ministers, kritisch zal volgen. Op het congres van zijn partij zei hij dat de Tweede Kamer de afgelopen jaren iets te klef was met het kabinet. Pechtelt zei verder dat D66 ervoor heeft gekozen om met rechtse en christelijke partijen te regeren, omdat zijn partij niet wil weglopen voor verantwoordelijkheden. Hij hekelde de opstelling van de SP en GroenLinks, die volgens hem niet willen regeren. Op een tienerfeest in Assen is gisteravond een bezoeker gewond geraakt toen hij door een rapper van het podium werd geslagen. Een groep rappers had het publiek juist uitgedaagd om naar voren te komen. Maar toen iemand dat deed, kreeg die een harde klap. De rappers werden daarop van het podium gehaald. Het feest in Assen, dat alcoholvrij was, ging daarna wel door. Het slachtoffer gaat aangifte doen.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 geklopt, hard geklopt, hard geklopt. Daar wat aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? De Euro Breakdown, dat zijn wij. Inderdaad, ja, even onder het mom natuurlijk van, eh, van Sinterklaas. Eh, die eh, vandaag is aangekomen. Morgen eh, hier om 12 uur in Zandvoort zal landen. Gaan we eens even kijken, want ja, Sinterklaas die neemt van alles mee. Behalve cadeautjes neemt hij natuurlijk ook zijn zwarte pieten mee. Maar hij heeft ook zijn eerste witte piet meegenomen. Ehm, de ouderwetse eh, huispiet heeft zich vanavond eh, laten zien in het Sinterklaasjournaal. Hij vaart op eh, pakjesboot 12 mee. met Sinterklaas. En ehm, ja, hij is meegevaren naar het Friese Dokkum. waar de Sint aangemeerd is vandaag. En in het ja, programma stond de Witte Piet. dat is dus een jonge dame in een uh, ros Pietpakje. Die stond aan het roer. Dat was de, de, de, de, de zeurpiet of de huilpiet. Ik weet het niet. maar in ieder geval, dus de, de eerste Witte Piet is, is meegekomen. Eh, dat, eh, ja, dat is een beetje nieuw, want je hebt natuurlijk eh, de, de, al bekende Pieten-discussie. Daar gaan we niet al te ver over uitweiden. Maar ja, dat, de eerste witte Piet is erbij. Dus die, moet, die, moet haar, die gaat haar eerste Sinterklaas meemaken hier in Nederland. Dus ik hoop dat ze goed wordt ingewerkt door de Zwarte Pieten. We gaan meemaken. Hey, ondertussen hebben we natuurlijk ook ja, de, de top 4 Sinterklaas hits. En we gaan maar eens even beginnen bij de nummer 4. Dat is, eh, ja, dat is van uh, Koele Piet. Eh, ja, die heeft een, een, speciaal nummertje ervoor gemaakt. We gaan hem even, even een stukje gaan we even luisteren. Even kijken. Wil die opkomen? Koele Piet, Diego, de, de, de is gewoon de, de nummer 4 eh, hier eh, bij eh, de, ja, de, de Sinterklaas hitlijst. Ik weet dat het wat <laughs> anders is dan jullie normaal gesproken van, van mij gewend zijn. Maar ik heb dus begrepen ja, dat dit een van de hits is die, die gedraaid wordt. ja, dat is, en op nummer drie hebben we een hele bekende, misschien voor de mensen die ja, begin jaren 90 zijn geboren... of misschien ergens halverwege de jaren 80. Die moeten ome Henk ook nog wel kennen, want ome Henk die heeft ook een, een plaatje gemaakt. kom me redden, help mij uit de brand. <laughs> Mijn paard galoppeerde en ik viel eraf. Ik hang hier al uren, ik lijk... Geweldig. De politie, ik hou het niet meer. Nog eventjes en ik stort neer. nee. Ja, dat, dat, dit, dit, dit, dit, was dus dan eh, <laughs> de, nummer drie. Ome Henk, olé olé, Sinterklaas is here to stay. En dan, eh, dan hebben we van eh, Henk en Henk eh, hebben we de, de volgende plaat. Sinterklaas, kent hem niet. Sinterklaas, <laughs> Die staat op nummer 2. Henk en Henk, dat is ook wel Henk Westbroek voor de mensen die wat, wat ouder zijn. Die kennen deze plaat zeker wel. Dus ja, wie staat er op nummer 1 in de Sinterklaas eh, eh, top 4. Daar gaan we nu achter komen. Ik eh, ja, ben benieuwd. <laughs> deze, wordt dus, deze wordt gemaakt door Major Kees en de Sinterklaas. is van Paul van Vliet. Komt uit 1996. Als die wil laden natuurlijk. ik hoop het, ik hoop het. Ah, doet hij het nou niet? Dat is vervelend. Dat is, dat is wel weer wat jammer. Nou, in ieder geval, dat is eh, ja, in ieder geval, uh, eh, Major Kees en de Sinterklaas eh, Paul van Vliet. komt uit 1976. Is dus wel heel ver terug. Toen stond ik nog niet eens op de tekentafel, kan ik je vertellen. Maar ja, het is niet anders. We gaan eh, weer, eh, weer verder met eh, de Euro Breakdown. Want ik denk dat we weer iets... ja, we hebben weer genoeg Sinterklaas gedaan. allemaal vanavond jullie schoentje zetten. En dan hopen dat er wat ingedaan wordt. Ik kan jullie in ieder geval wel zeggen. Ik ga jullie weer natuurlijk lekkere hits voorschotelen. En ja... Dan moeten we naar Alan Walker toe met The Spectre. Dat is mijn schoen, cadeauschoentje voor jullie vanavond. decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately, that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I'll pray. I'm gonna pray. You won't find me in church, no. reading the Bible. No. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you, please I'm broken, alone, and afraid. Uh-huh. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I Die Falafel. Heerlijke aankondiging. Blijft er geweldig pillen hoe oud hij ook is. Jongens, we, zijn, eh, weer, eh, weer, eh, we gaan weer terug lekker naar de Euro Breakdown. ik heb wat, wat, Er is mij wat te oren gekomen. Want ja, Pink die schijnt een ruzie te hebben gehad met Christina Aguilera. En voor wie Christina Aguilera niet kent... heeft onder andere nummers gemaakt. Genie in a Bottle, Dirty... Uh, ze heeft ook meegezongen op de plaat Lady Marmalade. En laat het nou net zijn waar die ruzie om is gegaan. Ehm, de ruzie tussen Pink en Christina Aguilera is eh, al een tijdje gesust. Maar Pink kon het niet, eh, in ieder geval, ja, in, ieder geval de, ze konden details niet delen. De zangeres die met eh, What About Us haar tweede nummer 1 hit wist te scoren... sprak donderdag over de ruzie die in 2001 ontstond... toen ze samenwerkte aan Lady Marmalade. we waren super jong en super nieuw met dat hele gedoe. En ik denk dat ik alfa ben. En zij is ook een alfa. Althans, ja, dat denkt ze natuurlijk. Maar om eerlijk te zijn, eh, ze haalden eh, naar me uit in een club. Uh, <laughs> hilarisch, zo vertelde ze aan Andy Cohen. die tijdens what, ja, het interview dat, vond plaats tussen what, Watch What Happens Live. de twee kregen destijds ruzie over wie de hoge tonen zou zingen op Lady Marmalade. die ruzie werd later bijgelegd. Het is echt heel lief. En bij The Voice hebben we het toen bijgelegd. En dat was echt heel erg grappig. Ik moest lachen en had haar een jaren ook al niet gezien. Ook al iets voorzichtig wat los over het feit dat er misschien wel een samenwerking tussen de twee zou kunnen komen. Al dus Pink. Ja, ja. Ah, ja dat, dat gebeurt in showbizland. Er kan een eh, ruzie ontstaan. Dat kan gebeuren. Ja, nou we toch eh, ook eh, net haar, ja, haar, nummer, ja, haar nummer 1 hit What About Us aanslingerden. Joh, dan kunnen we er maar beter naar gaan luisteren. Pink, What About Us, The Euro Breakdown, uur 2. We are so in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about want to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. be ready. Are you ready? I'll dust them off, put them back up on the shelf In case my little baby girl is in need Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now I've been feeling it since 1966 now Might be over now, but I feel it still just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babysitter, mama, call the grave digger gone with the fallen leaves? Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but you just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. We could fight a war for peace. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Giving to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. For my enemies. We could wait till the walls come down. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. It's time to give a little to the kids in the middle, but oh, till it falls, won't bother. believe me when I say it only happened once. Mm -hmm. I tried and I tried, but you'll never see it. 生。 Charlie Puth, how long? Jongens, het is weer zover. Het is half negen. Wat gaan wij dan doen? Ja, wij gaan weer even kijken waar de hits van Europa staan deze week. We gaan eh, beginnen met de nummer 20 nu. Eh, dat is uh, Avicii en Sandro Cavazza met Without You. Zes plaatjes gezakt. van vorige week nog op plek 14. Op plek 19 staat Niall Horn met Too Much To Ask. Vorige week ook op plek 19 terug te vinden. Vorige week op plek 13 Logic featuring Alessa eh, Cara en Khalid met 1-800. Stond, eh, vorige, eh, staat nu deze week staat op plek 18, op plek 17. Ja, dat was natuurlijk mijn cadeautje aan jullie. Alan Walker met The Spectre stond vorige week nog op plek 20. Drie plaatjes gestegen. Op plek 16 vinden wij Sam Smith met Prey. Vorige week nog op plek 17. Op plek 15 Pink met What About Us. Vorige week op plek 11 vier plaatjes gezakt. Portugal, The Man. uh, eh, Feel It Still staat op plek 14 deze week. Vorige week op plek 18. Vier plaatjes gestegen. En op plek 13, ja, je zou het een ongeluksgeval kunnen noemen. Maar voor Charlie Poet is dat een ander verhaal. Hij staat daar met zijn nummer How Long. Eh, vorige week stond hij op plek 16. Maroon 5 en Julia Michaels, Help Me Out. Staat deze week op plek 9. Drie plaatjes. Uh, eh, Oh, sorry, op plek 12. Vorige week stond ze op plek 9. En op plek 11 staat Cheat Code met Patty Web, <laughs> het nummer Feels Great stond vorige week nog een plek 12. Ik, ik, blijf dat gewoon echt een geweldige naam vinden. Fatty Web. Nou ja, als je niks beter kan bedenken dan dat maar. Op plek 10 staat Selena Gomez met Marshmallow en Wolves. Jongens, het is alweer bijna 2 over half 9. We zijn op de helft van het tweede uur van de Euro Breakdown. En we hebben er nog steeds zin in natuurlijk. We gaan eh, door, eh, ja, nou ja, aangezien ik het eh, toch wel een, een, een, grappige, grappige artiestennaam vind. Kunnen we maar beter ook maar gelijk gaan draaien. Cheat codes, Feels Great, straks meer Euro Breakdown. Smoking chill. It was only gym and lunch, we thought it was real. I was even feeling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember at the pond, you was perfect. I remember you were walking on graduation day. I never got the chance to say that I remember all the time we spent. And I remember you were great motherfucker, yeah. Yeah, it feels great motherfucker, yeah. and want to lose. Sweet divine, the heavy truth, What do I want? Don't make me choose. Whipping in the foreign and the tears keep blowing. Ice keep dropping and the drink keep flowing. Try to brush it off, but it keep on. Europa. 1. In de Euro Breakdown op CFM. The Countdown of the Continent. Natuurlijk is de Countdown of the Continent. Natuurlijk. Ja, je hoorde net eh, Post Malone met eh, I Fall Apart. Eh, we gaan straks natuurlijk om tien voor negen gaan we kijken waar Post Malone deze week staat met dat nummer. En ja, staat hij met het nummer Rockstar met, eh, Rockstar met 21 eh, Savage... staat hij nog steeds bovenaan. Dat gaan we straks achterkomen. Maar ik moest natuurlijk net nog wel lachen om eh, de artiestennaam... ja, die van Fetty om het zo te zeggen. <laughs> ja, Fatty Web, ja, je moet er maar op komen. Maar ja, hij blijkt dus ook een normale naam te hebben. Hè? Laten we daar eens even induiken. Um, nou, hij schijnt dus, eh, hij heet Willy Maxwell. En hij heeft in 2013 zijn eerste stappen gezet in de muziekwereld als rapper. Eh, omdat hij iets anders wilde doen eh, dan de rest besloot hij daarbij ook te gaan zingen. hij valt vooral op door zijn ogen. Als kind ontwikkelde hij glaucoom in beide ogen. En zijn linkeroog is, ja, dat, is niet echt meer, dat is een prothese is dat. Uh, Fatty Web ontleent zijn naam aan het eh, slang voor geld. Patty en eh, het eh, alias van Gucci Mane, Guwop, in 2014 eh, brengt hij zijn eerste single uit Trap Queen. aan het einde van dat jaar wordt het nummer opgepakt. En later bereikt het tweede plaats in de Billboard Top 100. Met een verkoop van meer dan 2,5 miljoen wordt, er, eh, ja, wordt het een drievoudige plaat naar onderscheiden. Het nummer wordt eh, opgevolgd door even kijken, 679. Ja, ik ga het even gewoon zo zeggen. doen we gewoon hier. Een samenwerking met Remy Boys dat op de vierde plek van de Amerikaanse hitlijst komt. ook het nummer My Way dat later op plek 7 verschijnt in de Billboard Top 100 eh, staat met Web drie hits tegelijkertijd in de Amerikaanse top 20. Eh, zijn titeloze album, dat is in 2015 verschenen. Eh, later dat jaar heeft hij ook samengewerkt met het nummer, nummer Bang My Head van David Guetta. En daar is natuurlijk ook Sia op te horen. In januari 2016 wordt dus zijn eerste hit in ons land gepresenteerd. En daarmee rapt hij ook mee op The Mac. De remake van de top 3 hit van Mark Morrison uit 1996 van Nevada. En eh, ja, hij heeft eh, natuurlijk eh, ja, met Cheatcoach heeft hij samengewerkt en dat prachtige nummer uitgebracht. Feels Great, waar we net naar hebben geluisterd. Het is eh, bijna eh, kwart voor negen. Dat betekent dat wij nog vijf minuutjes hebben. En dat wij dan doorgaan naar de nummer 1 van de Euro Breakdown. Want wat gaan wij straks horen? Ik weet het niet. We gaan het allemaal meemaken. Ik vind het allemaal hartstikke gezellig hier. Voor mijn part mag het nog drie uur duren dit. Ik kan hier nooit genoeg van krijgen. Dus eh, laten we even doorgaan met From Dust Till Dawn Radio Edit van Zenesia. Not trying to be in there, not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make closer. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Ja, nogmaals, ja, waar ben je anders? Tuurlijk ben je, ben bij de Euro Breakdown. Jongens, het is bijna zover. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is 10 voor 9, jongens. Het is tijd. We gaan de laatste nummers doornemen van de Euro Breakdown. Wat is er gebeurd de afgelopen week? Op plek 10 hebben wij staan Selena Gomez en Marshmallow. Met het nummer Wolves is 15 plaatsen gestegen. Staat heel erg mooi in dit lijstje. Op de nummer 9 staat Post Malone met I Fall Apart. Is twee plaatsen gezakt. Stond op plek 7 vorige week. Op plek 8 houdt Dua Lipa nog steeds haar plekje vast. Met New Rules vorige week was zij ook nummer 8 natuurlijk. Marshmallow, goed vertegenwoordigd in de lijst, staat dit eh, keer op nummer 7 met Kelly eh, Met het nummer Silence. Sam Smith, Too Good at Goodbyes, staat op nummer 6. Twee plaatsen gezakt, stond op plek 4. Op plek 5 heb je natuurlijk net gehoord Zane featuring Sia, From Dust Till Dawn. Hij stond vorige week op plek 6, één plaatsje gestegen Kaigo is de nieuwe nummer 4 van deze week... samen met Justin Jesso en het nummer Stargazing. Op nummer 3 staat Maroon 5 met Sa What Lovers Do... vorige week dezelfde plaats vastgehouden. En dan gaan we naar de nummer 2. Dan hebben we het over niemand minder dan Camilla Cabello featuring Young Thug met Havana. Wat dus maar één ding betekent. Post Malone heeft weer zijn plekje vastgehouden. In de Euro Breakdown staat weer op nummer 1. Dit is de vierde week dat hij is samen met 21 Savage en Rockstar. We gaan eh, dan eh, ook gelijk maar naar die plaat luisteren. We komen straks nog heel even bij jullie terug om dit geweldige programma weer af te sluiten. Ik eh, zou zeggen, alvast bedankt tot zover en tot straks. Rockstar Post Malone, 21 Savage, The Euro Breakdown. Fucking hoes popping pillies, man, I feel just like a rock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 fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car.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 de Euro Breakdown. Jongens, handje in de lucht. Hey, En go. Dan wat wordt er gedaan? Wie zou dat zijn? Ja, wie zou dat nou zijn? Ikke. Jongens, eh... Heerlijk jongens. Ik, ik moet zeggen, ik heb, er, ik heb er echt van genoten deze uitzending. Dit was eh, een eh, uitzending een beetje in de Sinterklaas-stijl. Daarom sluiten we hem daar ook een klein beetje mee af. Eh, volgende week is Quinten er natuurlijk weer. ik kan jullie vertellen, we hebben echt hele leuke plannen. We gaan echt heel veel speciale dingen gaan we doen met de Euro Breakdown. Ik hoop in ieder geval dat, ja, dat jullie daar ook weer van gaan genieten. En... Ehm, ja, het was een veel beladen ja, uitzending. Het was een hele zware week. We moesten ons weer van maandag naar vrijdag toe knokken. En dan zaterdag de hele dag wachten tot 7 uur. Totdat dat mooie programma weer zou gaan beginnen. De Euro Breakdown. Ja. Ik vind het eigenlijk ik vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Ik vind het hartstikke mooi. Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen. Ik schiet gewoon helemaal vol, jongens. Hey, ehm, we gaan eh, gewoon lekker afsluiten. We gaan gewoon lekker afsluiten met een, eh, met een plaatje. We gaan eh, ja, met de... Een eh, plaat afsluiten die ik eh, persoonlijk wel heel erg goed vind. En eh, hij, ja, hij staat niet zo hoog genoteerd als ik vind dat hij zou moeten staan. Maar ja, ik, ik, denk dat jullie het wel met me eens zijn als ik deze aanzet. eens even kijken, want waar ben jij? Waar ben jij? Ja, moeten we nog zoeken ook, joh. Echt waar. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Waar ben je? Waar ben je? Wil, wil die, wil die, wil die. Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Het is zover. En jullie weten niet welke het is, hè? Ik weet het wel. <laughs> ga ik jullie natuurlijk eh, gelijk maar eens even laten horen. Jongens, nogmaals, dankjewel. De Euro Breakdown. Dit is uh, jaargang 26. Ik ben nog heel erg blij dat ik dit mag doen. Tot volgende week, dan is Quintin er ook weer. We gaan er weer één groot feest van maken. Tot de volgende ronde. Maroon 5, Julia Michaels, Help Me Out. Dankjewel, de Euro Breakdown. I'm getting kinda over this. I need a metamorphosis. Are you awake as me?